uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen weer wat meer versoepelingen aan. Straks om 7 uur geven demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge een persconferentie. Belangrijkste nieuws, bijna alle contactberoepen mogen volgende week weer aan de slag. Dus niet alleen de kappers, maar ook rijinstructeurs, schoonheidsspecialisten en masseurs. En ben je onder de 27, dan mogen teamsporten in de buitenlucht weer. En op afspraak mag je ook weer een winkel binnen, zegt verslaggever Lars Geerts. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel man er dan tegelijkertijd binnen mogen zijn. Of het zo is dat er maar één iemand in een winkel mag. Of dat je toch, zoals in België, eh, met een aantal, maximaal aantal personen binnen mag zijn. Verder blijft er ook veel hetzelfde. De avondklok blijft. Horeca mag nog niet open dat kan volgens het kabinet ook nog niet met de huidige besmettingscijfers. Het RIVM kwam vandaag met de weekcijfers. Het aantal mensen dat een positieve testuitslag kreeg steeg. Maar dat beeld is een beetje vertekend. Er gingen namelijk veel meer mensen naar de teststraat vergeleken met vorige week, toen er zoveel sneeuw lag. Volgens het RIVM is de situatie nog erg kwetsbaar, maar hebben de strenge maatregelen goed gewerkt. Die hebben natuurlijk het ergste voorkomen. Die hebben een nog grotere derde golf voorkomen. Dat denk ik wel. En we moeten nog de komende tijd de kies op elkaar zetten en nog nog steeds aan maatregelen vasthouden wat vasthouden kan worden. Verder valt op dat er meer kinderen positief getest zijn op corona. Het heeft ook te maken met het heropenen van de basisscholen. Daarom worden er ook meer kinderen getest. En met nog minder dan een maand tot de verkiezingen zijn politieke partijen er maar druk mee. Verkiezingsposters plakken op van die grote borden. Maar in het Gelderse Westervoort tekent iemand steeds Hitler-snorretjes op het gezicht van Mark Rutte. Bij de VVD worden ze er gek van. Het is te ziek voor woorden. Er zijn een paar, ja, om even hard te zeggen, gekken die hier rondlopen kennelijk. En ook inwoners vinden het niet oké. Ze moeten ze niet aftrekken. En ook die snor daar ook, dat is niet correct. Het is niet het enige aanplakrelletje. In Hengelo zijn meerdere verkiezingsborden van onder meer de SP en de Partij voor de Dieren overgeplakt met foto's van Thierry Baudet. Voor de derde dag op rij is het record gesneuveld. Het is de warmste 23 februari sinds het begin van de metingen. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 9. En morgen is het opnieuw uitzonderlijk zacht met veel zon en 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er een flinke file op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Landsmeer en de afrit Watergraafsmeer. Je hebt daar ongeveer 25 minuten op onthoud. Richting Utrecht zijn er drie rijstroken dicht. Je kunt eventueel omrijden via de westkant van Amsterdam via de Koentunnel. Verder file op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer bij Waarland. Daar heb je vanaf industrieterrein Zandhorst een kwartier op onthoud.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 love. much 在。 zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het experiment met een congres in het Beatrix Theater in Utrecht vorige week... is niemand besmet geraakt met corona. Iedereen was twee dagen voor het Back to Life-experiment getest. Een medewerker bleek later na haar negatieve PCR-test te zijn besmet geraakt... maar er is dus geen besmetting verspreid. De rechtbank heeft de man veroordeeld tot vijf jaar cel... voor het veroorzaken van een gasexplosie in een woonwijk in Nijmegen. Twee huizen werden totaal verwoest. De man van 63 moet ook een vergoeding betalen aan buurtbewoners... En DJ Rob Stenders stapt over van NPO Radio 2 naar Radio Veronica. Samen met zijn vaste sidekick Caroline Brouwer gaat hij vanaf deze zomer iedere dag zijn programma presenteren. Hij wordt ook de nieuwe zendermanager. Het weer, morgen opnieuw zonnig en 15 tot 19 graden. Shut down. gotta pick it up like a car the last though in your pocket. 106.9 ZFM. And what they heard. I can't give them no burn. I can't be concerned with all that talk. I won't be involved.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 See the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion.